Het kabinet wilde eigenlijk pas in augustus hier naar kijken... maar zal nu haast maken met de gesprekken. Het gaat om een groep van ongeveer 1 miljoen mensen. Bij grote internationale actie zijn in Nederland zeven mensen opgepakt... die mogelijk dingen met mensensmokkel deden. In Helmond, Dongen en Tilburg werden ook bedrijfspannen doorzocht. Daar werden zwemvesten en boten gevonden. Vermoedelijk gaat het om een groot netwerk van mensensmokkelaars... die migranten over het kanaal naar Engeland verschepen twee Britse ministers zijn opgestapt. Ze zijn boos op premier Johnson omdat hij wist dat een prominente politicus uit zijn partij twee mannen heeft misbruikt. Johnson heeft nu spijt. There's no place in this government for uh, anybody who uh, is predatory or who uh, abuses their position of power. Het kabinet van Johnson heeft het ene schandaal na het andere te verwerken. Nu er twee ministers zijn opgestapt, hangt het nog aan een zijden draadje. En hij werd drie keer tweede, maar vandaag was hij de allersnelste. Het Gaat natuurlijk over Wout van Aert. Hij heeft met de gele trui om zijn schouders de vierde etappe van de Tour gewonnen vanmiddag. Veel mensen dachten dat het zou eindigen in een massasprint. Maar op het laatste klimmetje van de dag reed de Belg van Jumbo-Visma weg van de rest. Hij kwam alleen aan. De collega's van Sportza spraken na afloop de trotse moeder van Wout. Ongelooflijk, ongelooflijk. Allee ja, het is altijd spannend natuurlijk. Hè, van, gaat hem het halen? Mijn man moet men altijd zeggen van... Jawel, dat kan hij, dat kan hij. En, maar nu in de gele trui. Al het vorige is vergeten. Hij wint. Het is geweldig. En dan nog het weer.